Die zijn nu weer vrijgegeven, maar de politie van München waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken. In de nieuwjaarsnacht is in Velendaal een dode gevallen bij een brand in een flat. En in Haarlem viel een dode bij een steekpartij. In Rijswijk brandde een gymzaal tot de grond toe af. Een vuurwerkbom leidde tot veel schade in Ridderkerk. En in Utrecht zijn twee jongens van 17 van een balkon gevallen en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam hebben zich tot nu toe twaalf mensen gemeld met oogletsel als gevolg van vuurwerkongelukken. Zes van de slachtoffers staken zelf geen vuurwerk af, maar werden geraakt terwijl ze naar het vuurwerk stonden te kijken. Volgens het Rotterdamse ziekenhuis zijn de verwondingen ernstig, ernstiger dan vorig jaar. De twee mannen die dinsdag werden ontvoerd in Breda zijn terecht. Volgens de politie zijn ze aan het begin van de nieuwjaarsnacht ongediert gevonden in het buitengebied van Ulikoten bij Baarle-Nassau. De twee zeggen dat ze in een loods werden vastgehouden en dat ze op een gegeven moment konden ontsnappen. Ze waren dinsdag door vier bewapende mannen ontvoerd uit een garagebedrijf in Breda. Door de hoge temperaturen wordt een record aantal deelnemers bij de traditionele nieuwjaarsduiken verwacht. Het zeewater is nu 9 graden. De reddingsbrigade Nederland waarschuwt wel dat schijn bedriegt... omdat ook bij wat hogere temperaturen onderkoeling op de loer kan liggen. Na een decembermaand zonder vorst is januari begonnen met temperaturen onder nul. In de beeld werd het vanochtend min 0,2 graden Celsius en een voorschoten min 0,5. Op de andere weerstations bleef het boven het vriespunt. Het weer in de loop van de dag wordt het zonnig, het blijft droog en het wordt een graad of 8.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 But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You Call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career.